om ergens zonder vaccinaties binnen te komen. Zegt ook verslaggever Joost Schellevis, die er via een app zo een paar kon aanklikken. je opent hem, het zijn ook meer QR-codes inmiddels, het zijn er 63 je kunt er eentje kiezen. Kies je voor de QR-code, wordt die geladen, kun je gewoon bij de deur laten zien. En als iemand hem scant, dan krijgt hij wel nog even de melding legitimatie controleren. Maar als je zegt gegevens kloppen, krijg je gewoon een groen vinkje. Valse buitenlandse codes waren tot nu toe om juridische redenen moeilijk te blokkeren. Maar volgens het ministerie van Volksgezondheid kan dat vanaf morgen dus wel. Bij een aanrijding langs de A16 in de buurt van Brabant is een jongen van 8 gewond geraakt. Hij stond met zijn familie op het fietspad te wachten omdat ze autopech hadden gekregen op de A16 toen een scooterrijder hem aanreed. De bestuurder ging er vandoor. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. Utrecht zet een streep door de plannen voor een prostitutiezone in het noorden van de stad. Dit omdat de stichting die daar veilig sekswerk zou opzetten het financieel niet rondkrijgt. Utrecht zoekt al een paar jaar naar een commerciële partij voor een nieuwe prostitutiezone. De oude aan het Zandpad werd in 2013 gesloten vanwege mensenhandel. Benzine, maar je hebt ook diesel. Ja, ja uh, nee. Van de Sesamstraat, twee, twee poppetjes. Ja, gevangenis in eh, San Francisco. Ja, je had het misschien al herkend. Hier hoor je mensen 30 Seconds spelen. Het spel waarbij je omschrijvingen moet raden op kaartjes. Er zijn de komende tijd veel kampioenschappen. Voor, volgens RTL Nieuws zo'n 42 stuks. En het spel draait echt niet alleen om geluk, zegt de organisator van dit toernooi. Zeker, zeker. We hebben teams waarvan je al direct merkt als je meeluistert... dat ze aangeoefend hebben eh, je kan bepaalde codes van tevoren afspreken. Er zijn natuurlijk wel echt eh, trucjes. Of je er echt slimmer van wordt, dat is de vraag. Maar volgens een wetenschapper gebruik je zowel je korte als je lange termijn geheugen bij het spelen. En dat is goed voor je hersenen. Het weer, steeds wat meer buien. Morgen bewolkt en regenachtig, soms harde wind en een graad of 11.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 I go my ya, somebody. I go my ya, somebody. I go my ya, I go, I go, I go my ya, somebody. I go my ya, somebody. I go my ya, somebody. I go my ya, I go, I go, I go my ya, I go, I go, I go my ya, I go, I go, I go my ya, I go, I go, I go my ya.